Straaljagers van de internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië... namen een controlepost van de Houthis onder vuur. Juist op dat moment reed er een bus voorbij die in vlammen opging. Gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt. Sinds 2015 vecht de Saoedische coalitie tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Daarbij zijn al meer dan 10.000 mensen omgekomen. In juni begon een groot offensief om de strategische havenstad Hodeida op de Houthis te veroveren. Voor het eerst in 41 jaar is er weer een lijnvlucht geweest tussen Ethiopië en Somalië. Het wordt gezien als een nieuwe stap in de ontdooiing van de betrekkingen in de Hoorn van Afrika. De vlucht werd uitgevoerd door het Ethiopische National Airways en ging van Addis Abeba naar Mogadishu. De luchtvaartmaatschappij zal vanaf nu vier keer per week vliegen tussen de hoofdsteden. Ethiopië en Somalië hebben in het verleden geregeld oorlog gevoerd... onder meer vanwege grensconflicten. In juni besloten de Ethiopische premier Abiy en de Somalische president Farmajo... om de banden aan te halen. Portugal heeft sinds de afgelopen avond te maken met extreem weer. Dat komt door Leslie, de orkaan die inmiddels is afgezwakt tot tropische storm... maar nog altijd gepaard gaat met zware buien en windstoten van meer dan 100 km per uur. Aan de kust is er kans op golven van 14 meter hoog. Leslie treft naar verwachting een groot deel van Portugal. In 13 van de 18 districten is de hoogste alarmfase uitgeroepen. Inwoners krijgen het advies zoveel mogelijk binnen te blijven. De storm trekt vanuit de Portugese westkust verder in de richting van Spanje. Daar worden ook grote hoeveelheden regen verwacht, wat voor problemen op de weg kan zorgen. Het weer vannacht minimaal 13 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 22 tot 25 graden. De zon schijnt geregeld. In het westen neemt in de loop van de middag de bewolking toe...